Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Bij het muziekfestival Siget in Hongarije zijn twee Nederlanders van begin 20 opgepakt voor drugsverkoop. Vanuit hun tent verkochten ze onder meer ecstasypillen en marihuana aan de festivalgangers. Hongaarse media spreken van de grootste drugsvangst ooit op het festival... dat ook erg populair is onder Nederlanders. De twee worden mogelijk ook aangeklaagd voor de smokkel van drugs. Als dat bewezen wordt riskeren ze een levenslange gevangenisstraf... zegt de Hongaarse aanklager. De opvang van exotische huisdieren van Stichting AAP in Almere zit vol... Bijzondere dieren zijn populair, maar als blijkt dat ze niet geschikt zijn als huisdier... willen de eigenaren van ze af. Vorig jaar was er een verdubbeling van het aantal aanvragen voor opvang. Dat is ook het gevolg van de trend om bijvoorbeeld wilde katten te kruisen met gewone huiskatten. Ook deze hybride soorten blijken door hun wilde karaktertrekken vaak niet geschikt als huisdier. Stichting AAP vindt dat de huidige lijst met verboden dieren niet werkt. Mensen gaan namelijk altijd op zoek naar iets wat niet op de lijst staat. Om dat te voorkomen moet er een lijst komen met dieren die wel toegestaan zijn als huisdier. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door de conservatieve kandidaat Alejandro Giametai. Zijn linkse tegenstander heeft haar verlies toegegeven. De opkomst was bijzonder laag. De bevolking is woedend over het akkoord dat vertrekkend president Morales sloot met de VS over de opvang van migranten. Guatemala is zelf straatarm en heeft helemaal geen ruimte voor migranten, zeggen veel inwoners. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk hamsteren op grote schaal producten vanwege de brexit. Volgens de krant The Guardian hebben ze voor meer dan 4 miljard euro aan voorraden aangelegd. Veel Britten zijn bang dat de aanvoer van goederen en voedsel uit het buitenland zal stagneren... als hun land op 31 oktober zonder deal de EU verlaat. Het weer de komende dag trekken buien vanuit het noorden over het land. In het binnenland is er kans op onweer. Het wordt zo'n 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het niet warmer dan een graad of 19.